es de klanken van de ovenklok weer jubelend es muziek. Over een Limburgs lensje grond en vele een riek. En door de avondzon bestraald knielen kinderen voor het kruis. Dat ste alleen in Limburg nog langs elke zandweg zus. Wie Schoenen Limburg is, begrip toch nemen. Alleen de Zuiderling, de Limburg leven is. Want door de jaren heen blijft Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland dat het schoonst is. Want door de jaren heen bleef Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland dat het schoonste is. En ze zilver glintje stroomt de maas door het berg en bos om voor welke zuiderling die in de vreemdenis van drum. Want velt het leven soms niet met en zeugs nog het geluk. Blief even in gedachten ston en denk aan Limburg terug. Wie schoon is Limburg is, begrip toch nemen alleen de zuurdeling, de Limburg is. Want door de jaren heen blijft Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland dat het schoonste is. Want door de jaren heen blijft Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland dat het schoonste is.